Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is begonnen met het vrijgeven van de documenten over zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat gebeurt voor het aflopen van de deadline. Er staan nu ongeveer 300.000 pagina's online. Ook zijn er foto's en video's vrijgegeven. Daarop staan onder meer oud-president Clinton en zanger Michael Jackson. Een deel van de foto's is onherkenbaar gemaakt en delen van documenten zijn weggelakt. Bijvoorbeeld de namen van 1200 slachtoffers van Epstein en hun familieleden. Defensie krijgt een vliegbasis voor F-35's en een grote kazerne. Dat allemaal op Lelystad Airport. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten. Over vakantievluchten zijn nog geen knopen doorgehakt. Dat is aan een volgend kabinet. Maar de defensieplannen zijn te belangrijk om te laten liggen, zegt staatssecretaris Tuinman. Ze moeten er al shelters worden gebouwd. Dat zijn gebouwen waar de F-35's onder kunnen staan... zodat ze niet vanuit de lucht onder vuur kunnen worden genomen. Ook moet de landingsbaan worden verlengd... zodat die voldoet aan de NAVO-normen. In Beltrum in Gelderland is gisteravond een trein op een auto gebotst. Dat gebeurde op een spoorwegovergang. De bestuurder is om het leven gekomen. In de trein zou niemand gewond zijn geraakt. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is al de tweede keer dit jaar dat er een dodelijk ongeluk plaatsvindt op de spoorwegovergang. En wetenschappers zijn kritisch over het duurste project uit het rapport van oud-ASML-topman Peter Wenning dat vorige week uitkwam. Hij stelde een AI-fabriek voor van ruim 22 miljard euro... zodat Nederland digitaal mee kan komen. Maar de stroomvraag van het datacentrum is gigantisch... en wat het oplevert voor de Nederlandse economie... is volgens de deskundigen nog erg twijfelachtig. ook zijn ze bang dat zo'n datacentrum de energie- en klimaattransitie ernstig zal verstoren. Het weer, kans op mist. Het is een graad of 4.